Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Eindelijk een lichtpuntje voor studenten aan de hogeschool en universiteit. Als de cijfers de goede kant op gaan, mogen ze eind deze maand weer één dag per week in de collegebanken zitten, maakte minister De Jonge gisteren bekend. Studentenclub ISO is blij dat er eindelijk wat perspectief is. Hoe groter het percentage digitaal onderwijs, hoe slechter studenten zich namelijk voelen. Studenten snakken echt naar contact met hun medestudenten en docenten. En dat dit contact veilig kan zijn op instellingen is een enorme opluchting. Het kabinet gaat ook kijken of kroegen en restaurants eind deze maand hun tafels en stoelen buiten zetten. Zodat je weer een hapje en een drankje kan doen op het terras. Jongeren hebben een hoop minder ecstasy geslikt tijdens de eerste lockdown vorig jaar. Ook andere partydrugs zaten in de min. Er waren natuurlijk ook geen feestjes. Er werd wel meer gebloot, zeggen onderzoekers van het Trimbos Instituut. Ze maken zich zorgen. Drugsgebruik neemt sinds de zomer weer toe, wat het risico op verslavingen groot maakt. Na de explosies in Equatoriaal Guinea zijn inmiddels 98 lichamen geteld. Zondag ontplofte er dynamiet op een militaire basis. Dat waren krachtige ontploffingen. Er zijn ook meer dan 600 gewonden. Martijn uit Breda wordt dolgelukkig van PSV-shirts met een zweetgeur. In tien jaar tijd heeft hij er al zo'n 200 verzameld. Ja, ik vind dat toch het mooiste. En, en zeker als er dan een, eh, een verhaal eh, bij zit, dat, dat maakt zo'n shirt toch uniek. Hij pijnst er dan ook niet over om het shirt van bijvoorbeeld Jermaine Lens eens in de was te gooien. Je voelt het ook een beetje, hij is, een, beetje, een beetje hard. Als je met je neus dichtbij komt, dan, eh, dan ruik je het zweet nog van, eh, van Jermaine Lens. Dit heeft hij gedragen bij eh, een wedstrijd in de Europa League. en dat vind ik natuurlijk ook wel heel gaaf als, als de vlekken van, van de wedstrijd er nog op zitten. Het is een dure hobby. Sommige shirts gaan weg voor 100 euro. Voor anderen moet hij wel 1000 euro neertellen. Voorlopig mag hij geen nieuwe meer kopen van zijn vriendin... omdat ze bezig zijn met een nieuwbouwhuis. Het weer is bewolkt. In het zuiden blijft dat de hele dag zo. Daar kan het ook af en toe regenen. De rest van het land ziet wat meer zon en het wordt 7 graden.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 Oh, you, only you, feel you're just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belastingdienst checkt nog niet automatisch of mensen genoeg overhouden om van te leven... als er toeslagen worden teruggevorderd. Dat zegt onder meer de Nationale Ombudsman. Sinds 1 januari moet de dienst altijd kijken naar draagkracht. De horeca hoopt op verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Mogelijk kunnen cafés en restaurants hun terras volgende maand weer openen. En verder zijn de grotere winkels blij dat er over een week meer klanten mogen komen. Twitter heeft een tweet van Thierry Baudet gelabeld als misleidend. Baudet zei twee dagen geleden dat hij zich absoluut niet laat vaccineren. Onder andere omdat de bijwerkingen van het vaccin heftig zouden zijn. En het weer, bewolkt en regenachtig, later van het noordwesten uit droog en wat zon.